Volgens hem is er een nieuwe situatie ontstaan door het besluit van president Obama om 30.000 extra militairen te sturen en in 2011 te beginnen met de terugtrekking. Berlijn zei bij RTL Z dat Nederland een zeer slecht signaal zou geven als het begrip toont voor Obama's besluit, maar ook zegt dat het even niet meedoet. Berlijn sprak tegen dat Nederland naar verhouding al veel heeft gedaan en dat Obama nu maar eens moet aankloppen bij landen als Italië en Frankrijk. Nederland doet echt niet veel meer dan andere Europese landen, zei Berlijn. Staatssecretaris Van Bijsterveld is voorstander van een taal- en rekentoets voor docenten. Ze reageert daarmee op een plan van CDA-kamerlid Van Dijk. Die wil dat alle 130.000 zittende leerkrachten worden getoetst op hun taal- en rekenvaardigheid. Zo wil hij ouders en kinderen ervan verzekeren dat er iemand van voldoende niveau voor de klas staat. Van Bijsterveld vindt het een goed idee, maar wil dat de scholen zelf de toets organiseren. De rechtbank in Den Haag behandelt vandaag vijf zaken tegen mensen die politici met de dood hebben bedreigd. Volgens de politie wordt eh, er steeds vaker dreigmails verstuurd, zowel aan mensen uit de landelijke als uit de lokale politiek. De vijf mensen die vandaag moeten voorkomen hebben onder meer bedreigingen geuit tegen de ministers Ballin en Ter Horst. Ook een man die een kogelbrief stuurde naar minister Bos staat vandaag voor de rechter. Bondscoach Bert van Marwijk is blij dat het Nederlands elftal op het komende WK groepshoofd is. De FIFA maakt daar vandaag de indeling bekend van de loting komende vrijdag. En Nederland zit in pot 1 zoals dat heet. Van Marwijk zegt dat dat te danken is aan de goede prestaties tijdens de kwalificaties. Maar de bondscoach rekent zich niet rijk. Op het WK zijn er geen makkelijke tegenstanders, zegt hij. Het weer bewolkt met wat lichte regen en een graad of 6. Vanavond en vannacht gaat het harder regenen en ook morgen geregeld buien. Het wordt dan zo'n 9 graden.